Raymond Seré met het journaal. De benzineprijs heeft een record bereikt. Aan de pomp is de adviesprijs voor een liter benzine nu ruim 1,75 euro, zegt het consumentencollectief United Consumers. Het vorige record dateerde van eind april vorig jaar. Diesel en LPG staan nog niet op recordhoogte, maar die zitten er tegenaan. Oorzaken zijn onder meer de gespannen relatie tussen Iran en het Westen en de burgeroorlog in Syrië. Die drijven de prijs van ruwe olie op. De politiebond ACP gaat zich op 1 juli afsplitsen van de vakcentrale CNV. De ACP zegt dat de bond binnen de centrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Volgens voorzitter van de Kamp heeft de bond op allerlei niveaus geprobeerd de centrale een andere koers te laten varen, maar is dat niet gelukt. Het CNV heeft voor ons geen meerwaarde meer, al dus van de Kamp. GroenLinks-fractieleider Sap is enthousiast over de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Dat zijn ze vannacht na een bezoek aan Afghanistan. Vorig jaar steunde GroenLinks de missie na veel aarzelingen, waardoor er een kamermeerderheid voor was. Het kabinet wil de missie nu uitbreiden, maar de steun van GroenLinks is daarbij niet zeker. Sap wil eerst een goed uitgewerkt voorstel van de regering zien. De politie in Rotterdam heeft een automobilist van de weg gehaald die langdurig een ambulance hinderde. De man ging op de A29 tussen Numansdorp en Oud-Beijerland vlak voor de ambulance rijden waardoor die vaart moest minderen. Daarna ging hij hier vlak achter rijden. Omdat ook dat gevaar opleverde moest de ambulance opnieuw rustiger gaan rijden. De politie heeft de automobilist uiteindelijk aangehouden. Het internationale ruimtestation ISS met André Kuipers aan boord voert vandaag een manoeuvre uit om ruimteschroot te ontwijken. Er vliegt een stuk van een oude communicatiesatelliet in de richting van het ISS. Om een botsing te vermijden worden de motoren korte tijd aangezet. Vorig jaar moest de bemanning zich hals over kop terugtrekken in de Soyuz-capsules toen een stuk ruimteafval rakelings langs het ruimtestation vloog dan het weer. Eerst in het noorden en oosten nog wat buitjes, maar later droog. Af en toe zon. wordt een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan op dit moment geen files.